gewonden. De twee inzittenden van het toestel konden zich redden met hun schietstoel. Het weer, er vallen een paar buien, mogelijk met onweer. Aan de kust komen zware windstoten voor. Overdag is het wisselvallig, met kans op hagel, onweer en zware windstoten.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 Het rapport over de vrede verhoormethode van de CIA brengt daar geen verandering in. Volgens hem is het dankzij die methode gelukt om de terroristen op te pakken die verantwoordelijk waren voor de aanslagen op 11 september. Cheney zegt dat het Witte Huis volledig werd ingelicht door de CIA. De Franse piloten hebben definitief ingestemd met de komst van een Franse prijsvechter, Transavia France. Transavia France en Transavia Nederland gaan op de toeristenmarkt concurreren met prijsvechters EasyJet en Ryanair. In september gingen de Franse piloten ruim twee weken in staking, omdat hun arbeidsvoorwaarden zouden verslechteren door de komst van Transavia. In Argentinië is een standbeeld onthuld van Anne Frank. Het beeld staat in Buenos Aires. Het is een replica van het bronzen beeld dat op het Merwedeplein staat... in de Amsterdamse rivierenbuurt van beeldhouster Jet Schep. Het standbeeld van Anne Frank werd geplaatst ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten.